Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk stuurt honderden hulpverleners naar het eiland Mayotte... waar orkaan Chido een grote ravage heeft aangericht. Reddingswerkers en brandweerlieden moeten hulp bieden op het Franse eiland... dat grotendeels verwoest is door de orkaan. Vanaf het eiland Réunion wordt een luchtbrug gemaakt om hulpgoederen aan te leveren. De autoriteiten vrezen voor honderden doden. Vooral de sloppenwijken zijn hard getroffen orkaan was de zwaarste in 90 jaar tijd. Inmiddels trekt Chido verder over het Afrikaanse continent. De Australische overheid waarschuwt reizigers voor mogelijk vergiftigde drankjes en methanolvergiftiging. Op Fiji zijn zeven toeristen in het ziekenhuis beland na het drinken van pinacoladas coladas in een vijfsterrenresort. Twee van hen waren er ernstig aan toe. Een monster van de drankjes is naar Australië gestuurd voor onderzoek. Vorige maand kwamen twee Australische backpackers om het leven... na het drinken van alcohol die vergiftigd was met methanol. Na meer dan 13 jaar gaat Qatar de ambassade in Syrië weer openen. Het land doet dat als blijk van steun aan het Syrische volk. In 2012 sloten veel ambassades vanwege de burgeroorlog... EU-landen vinden het nog te vroeg om die weer te openen. Het is nog onduidelijk hoe de samenwerking gaat verlopen met HTS. De rebellengroep die de regering van Assad heeft verdreven. Frankrijk stuurt een team diplomaten naar Syrië. Rusland heeft juist ambassadepersoneel geëvacueerd. Ook diplomaten uit Belarus en Noord-Korea zijn vertrokken. Bitcoin blijft in waarde stijgen. Vannacht kwam de cryptomunt boven de 105.000 dollar uit, een nieuw record. Sinds Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen won, zit bitcoin in de lift. Trump heeft gezegd van de Verenigde Staten de crypto-hoofdstad van de wereld te willen maken. Het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt met hier en daar wat motregen.